Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten hebben hun ouders harder nodig voor hun studie. En dat komt door het leenstelsel volgens het Nibud. Studenten moeten daardoor vaker terugvallen op paps en mams en dat leidt tot meer ongelijkheid. Wat we ook zien is dat er een groep ouders is die onder het leenstelsel geacht wordt bij te dragen aan de, aan de studie van de kinderen. Maar dat eigenlijk als je naar hun huishoudboekje kijkt niet kunnen betalen. Het leenstelsel kwam in 2015 in plaats van de basisbeurs. Inmiddels is een Kamermeerderheid voor het afschaffen van de lening. Ze willen weer een basisbeurs. Voor het laatst kwamen burgemeesters gisteravond bij elkaar voor het wekelijkse corona-overleg. Nu de cijfers al weken de goede kant op gaan. Wel het einde zou je kunnen zeggen aan een tijdvak van 15,5 maand. Maar de pandemie is nog steeds gaande en ook in Nederland moeten we ons nog steeds blijven buigen over maatregelen, ook deze zomer. Afgesproken is dat als er op een plek weer corona ze en er daar maatregelen komen. Zo wil justitieminister Grapperhaus voorkomen dat het hele land dan strengere regels krijgt. Twee gestolen schilderijen van Mondriaan en Picasso zijn teruggevonden. Sinds 2012 waren ze spoorloos. Ze werden s'nachts uit een museum in Athene gestolen. De inbrekers lieten het alarm in een ander deel van het museum afgaan... waardoor beveiligers het alarm uitzetten. Twee mannen zijn al veroordeeld voor de roof, maar de schilderijen zijn nu pas gevonden. Ze lagen verstopt in het huis van een man. En wereldkampioen Frankrijk ligt uit het EK. Zwitserland duwde de Fransen uit het toernooi. De Zwitsers stonden lang met 1-0 voor en kregen ook nog een penalty. Ricardo Rodriguez. En Joris Red. Maar de Fransen vochten terug. Ze kregen de stand op 3-3. Uiteindelijk werden het penalties en Frankrijk miste de beslissende strafschop. Nu de druk van de natie op de schouders van Mbappé.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 Gravity keeps pulling me and time is standing still. Golden rays are shining on you. The sunshine. I feel the heat rising up deep inside of me. Look around and soon you'll feel the very air that I breathe. Your mind and soul is all around.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 badplaats. Ook in de zomer. CFM. escape Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft donderdag op een boerderij in De Kwakel in Noord-Holland... bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld gevonden, meldt de Telegraaf. Er zijn twee mensen opgepakt. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten in het hoger onderwijs... financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek. Omdat lang niet alle ouders financieel kunnen bijspringen... ontstaat er kansenongelijkheid, zegt het Nibud. In Griekenland zijn twee schilderijen teruggevonden van Piet Mondriaan en Pablo Picasso... die in 2012 uit een museum in Athene werden gestolen. De politie vond de schilderijen in een huis ten zuiden van Athene.